9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal baby's dat wordt ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond... is vorig jaar licht gestegen. De laatste jaren daalde het aantal BMR-prikken juist. En die trend lijkt nu gekeerd, concludeert het RIVM uit voorlopige cijfers. Verder blijkt daaruit dat de vaccinatiegraad van meisjes... tegen baarmoederhalskanker duidelijk omhoog ging. 72 procent van de meisjes die vorig jaar 13 werden... heeft zich laten inenten tegen het HPV-virus jaar eerder was dat nog 59 procent. Leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs... staken voor het eerst twee dagen achter elkaar. Ze willen structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk. Uit een enquête van de NOS onder ruim 3300 scholen... blijkt dat de actiebereidheid hoog is. 90 van de scholen zegt dat vandaag één of meerdere leraren gaan staken. De topman van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing komt niet naar Nederland om te praten over de crash met het toestel van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. Kamerleden wilden topman Calhoun en de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB horen. Vooral over de vraag of er vanuit de Verenigde Staten druk is uitgeoefend op het onderzoek naar het ongeluk. De New York Times meldde onlangs dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder druk is gezet... om de nadruk te leggen op menselijke fouten en niet op ontwerpfouten van Boeing omdat de NTSB wegblijft, zal ook Boeing niet naar Den Haag komen. IKEA sluit tijdelijk de deuren in China. De 30 winkels gaan dicht in verband met de uitbraak van het coronavirus... waarin China 170 mensen aan zijn overleden. Het aantal besmettingen is inmiddels gestegen tot boven de 7700. Later vandaag oordeelt de Wereldgezondheidsorganisatie... over sprake is van een internationale noodsituatie. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden licht regenen. In het westen en noorden blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En het wordt vandaag 8 of 9 graden.